Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Dat heeft een rechtbank in India bepaald, schrijft de Telegraaf. Driejarige meisje moet voor 27 maart aan haar moeder worden overgedragen. Insia werd in september 2016 in Amsterdam ontvoerd. Ze is sindsdien bij haar vader in Mumbai. Vorige maand bepaalde een Nederlandse rechter ook al dat Insia terug naar Nederland moet komen. De brexit remt hoe dan ook de economische groei van Groot-Brittannië. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Britse regering... dat in handen is van de Amerikaanse nieuwswebsite BuzzFeed. In het rapport worden de drie meest waarschijnlijke scenario's tegen het licht gehouden. In alle gevallen groeit de Britse economie de komende 15 jaar minder dan gedacht. Familie en vrienden organiseren een stille tocht voor de 17-jarige Mohamed Bouchiki... die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam... Wanneer de stille tocht wordt gehouden is nog niet bekend. Bouziki werd doodgeschoten in een jongerencentrum. Lijkt erop dat de daders het niet op hem hadden gemunt. Afgelopen weekend is dominee Nico Terlinden overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Hij was bijna twintig jaar predikant van de Westerkerk in Amsterdam... maar ook columnist bij Dagblad Trouw en schrijver. Nico Terlinden was de jongere broer van dominee Karel Terlinden, de huispredikant van het Koninklijk Huis. Nico Terlinden was 81 jaar. De Ieren kunnen in mei stemmen over het versoepelen van de abortuswet. Als ze kiezen voor versoepeling mag het parlement vervolgens nieuwe richtlijnen vaststellen. De Ierse abortuswetgeving geldt als de strengste in Europa. Tot 2013 was abortus helemaal verboden. Vijf jaar geleden werd de wet aangepast. Sindsdien mag abortus, mag abortus als het leven van de moeder in gevaar is. Het weer, het blijft vrijwel overal droog. Er zijn wolkenvelden en vooral in het midden en zuiden kan de zon tevoorschijn komen. Het wordt een graad of 8 vandaag. Morgen veel wind en regenachtig en dan opnieuw zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een kwartier vertraging voor de file van 8 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp. 10 minuten op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda 5 minuten bij Moordrecht. Op de A27 Breda-Utrecht ook 5 minuten bij Lexmond. Eh, er staat een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht richting Gorkum bij knooppunt Rijnsweer.